Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Aziatische procent verlies en in Zuid-Korea leverde de Kospi direct 3,8% in. Ook de beurs van Hongkong verloor terrein. Beleggers vrezen onder meer dat de kredietwaardigheid van Frankrijk wordt verlaagd. Ook al zeggen kredietbeoordelaars dat daarvan geen sprake is. President Sarkozy heeft zijn vakantie onderbroken en zijn ministers gemaand met plannen te komen om het overheidstekort sneller terug te dringen. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index ruim 4,5% lager. In Britse steden is het relatief rustig. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat en ook beschermen buurtwachten zelf hun eigendommen. Alleen in de Londense wijk Eltham was een incident. Daar kogelde een groep van ruim 100 man de politie met flessen. Volgens omwonenden riepen ze rechtsextremistische leuzen. In Birmingham hebben zo'n 200 mensen kaarsen aangestoken om de drie mannen te herdenken... die dinsdagnacht werden doodgereden met een auto. Waarschijnlijk wilden de mannen plunderaars tegenhouden. In de politiek gaan stemmen op om een streep te zetten... door de aangekondigde bezuinigingen op de politie... Mogelijk gaat premier Cameron daar vandaag op in tijdens een extra zitting van het parlement. Technologiebedrijf Apple is afgaande op de beurswaarde voor het eerst het waardevolste bedrijf ter wereld. Bij het sluiten van Wall Street was Apple 337 miljard dollar waard. Dat is 6 miljard meer dan het olie- en gasbedrijf ExxonMobil. Apple stond dinsdag ook al kort op de eerste plaats, maar viel toen terug naar plaats 2 voor het sluiten van de beurs. ExxonMobil stond sinds 2005 op de eerste plaats. In de top 10 staan verder onder andere Microsoft, Chevron en Google. Het weer vannacht en ochtends in het noorden regen. Overdag zonnige periode. Het wordt 18 tot 24 graden. Later op de dag vanuit het westen buien.